Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Afternoons. Afternoons. Johnny van Hoorn. 501. Ik heet jou een hele bijzondere goedemiddag. Het is eh, zondag de 13e. Voor sommige mensen een geluksdag. Voor andere mensen de 13e brengt ongeluk. Ik weet niet dat ik jou kon brengen. Wel de komende twee uur uh, afternoons hier op jouw radio 501.nl. Eh, muziek uit het verleden. En natuurlijk staan we stil bij het, eh, bij het heden. En daar wordt deze man bij, Robert Blackman. If You Only Knew. Eh, Rupert eh, Blackman. En eh, de man schrijft zelf zijn nummers en hij produceert het ook zelf. Kijk even anders op zijn website. Dat is rupertblackman.com. En dat is dan R-U-P-R... R-U-P-E-R-T. Blackman. Dus onthoud de naam. zo heb je dit gehoord hier op 501 Radio. En we gaan verder met deze plaat. De eendagsvlieg. Oh, ah, en we zijn hem nog niet vergeten hoor. Want zo is het leven. En dan gaat het met je over. Zé la vie. Robbie Neville. Uit het uh, midden van de jaren 80 ook komt deze plaat Peter Brown en They Only Come Out At Night op eh, jouw Radio 5 alleen tijdens de afternoons. Ik ben Johnny van Oren. Eh, laat gewoon een berichtje achter op de babbelbox, want het is daar, het is daar al gezellig druk. Ik lees dat hier lekker aan het genieten is van de zon en van, het, van de fijne muziek. En als jij dat ook doet, laat het dan gewoon eventjes weten. Ik drijf weer uit de volgende plaat van The Razzle. En het nummer heet Minus Jacket. Ik ken je vast wel uit een van mijn eerder shows. En omdat hij zo leuk is, trekken we hem gewoon nog een keer. Radio 5. tijdens het luisteren naar deze plaat kan je natuurlijk voor alles doen. Je kan eh, stil gaan zitten, je, je kan keihard eh, gaan springen door de, eh, door de huiskamer, je buren gek maken, de radio knoppen laten zetten En denken bij jezelf, hé, hey, dit zit ook weer van plaat. Ja, inderdaad, het is er eentje van uh, langere tijd geleden. Signal AD in de Liquid Bates. En dan heet het ook nog Volume nummer 1. Ik heb nog nooit de nummer 2 ervan gehoord. Dus ik laat het bij deze uitvoering. Oude House Classics. Over House Classics gesproken. Over uh, drie maandjes gaat de eh, Radio 5 Lane Marathon hier van En dan beloof ik hem weer uit de kast taal halen hoor. Al die oude houseplaten. Die ga je dan eh, beluisteren tijdens een nieuwe aflevering van House Classics. En het vindt dan allemaal plaats in de nachtelijke uurtjes. Oh, dat beloof wat hoor. We gaan het over geld hebben. En dat doen we dus samen met de heren en de dames van de Third Floor Magic. Mr. Money. cannot provide you with love, but I'm loaded with Money, money, money, money. I cannot provide you with love, but I've got tons of cash. Money, money, money, money. I cannot provide you with love, but have a drink with my money, money, money, money. He takes off his hat and tells me a story. He enjoys a life of fame, a life of glory. He is indeed a very wealthy man. Matter of fact, one of the wealthiest ones. He never knows love and he never will. Looks me straight in the eyes as the devil is real. Took little girl said he walks around with a gun He's got 99 problems but the money ain't one Money ain't one Money ain't one it will do you such harm. Don't waste your money buying all that coal. By God, it's evil. It's such cheap to go. Love is a drug that will do you no harm. Removes all evil inside of your heart. Love is a drug that will do you no harm drug. Love, love, love. Love is a drug. Love, yes, yeah. Love is a drug. Love, love, love. Love is a drug. Come on, yeah. Do unto others as they would do to you. Then this feeling of love will happen to you. Come together in peace and harmony how can we survive if not in unity? ¡Gracias! een eh, schuine knipoog naar Barai, Want ik heb stiekem zijn cd eh, uit de kast gepakt. Eh, Positive Vibrations, natuurlijk het geluid, uh, onmiskenbare geluid van Jacob Miller. En dat is de liedzanger van Inner Circle. Het nummer heet Love is the Drug. En dan krijg je gelijk een bezoekplaatje binnen op de uh, babbelbox. Want zo simpel kan het gaan. Geïnspireerd door de liefde vraagt Johan een pedalaatje aan voor Patricia. Ik ga het zo eens even kijken of wij dat plaatje in de studio aanwezig hebben. Gaan we meest doen. Is gaan we hier eens even naar luisteren. Terug naar het midden van de jaren 80. David Austin. Ja, die kon ook wat van hoor. Hij veranderde eh, in een stukje goud. En zo gaat het. Turn to gold. David Austin en eh, Turn to Gold. Veel mensen vragen zich dan af van, eh, wat voor muziek wordt er dan gedraaid eh, in deze show van de afternoons. Nou, van alles wat. Het kan zomaar zijn dat je in de jaren 80 belandt en dan ook weer in het heden belandt. Onbekend en opkomend Alleen dat is natuurlijk waar wij voor staan. Maar ook jouw verzoekplaatjes, ja. En die worden gewoon ingediend via de, via de Bubblebox. Uh, en het bericht belanden hier in de studio van Bastiaan. En die vraagt een plaatje aan voor zijn Patricia. Nou, bij deze dus dit verzoekje ingewilligd. Camouflage en Love is a Shield. Dus eh, ik zou zeggen daar, bij jullie in de huiskamer, zet hem maar harder. Ik zie Patricia allemaal met je dansen hoor. Speciaal voor jou dus. Love is a shield to hide to grow inside and when I sometimes close my eyes my mind starts spinning round love is a baby in a mother's arms love is your breath which makes me warm and when I sometimes close my eyes my mind starts spinning round there is a feeling that flows through me for this idea. And all the pictures we run through seem to be perfect, seem to be true. But nothing is quite forever, especially staying together. Love is a shield to hide behind, love is a field to grow inside and close my eyes, my mind start spinning round. Love is a baby in the mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. dan kan het leven soms heel simpel zijn. Hè? Gewoon een, uh, een berichtje plaatsen op de Bababox voor jouw lieve vriendin. En dan draai je gewoon speciaal die plaat voor haar. Daar ga je punten mee scoren. En daar werk ik dan graag aan mee. Camouflage en Love is a Shield. Uh, eh, brengt mij aan bij het volgende nieuwtje van deze week.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 De Radio 501 plaat voor jou voor deze week van Zirk Valentin. Hun laatste single Stefanie on Deck. Ehm, ik heb zomaar zin in een wet t-shirt. In een wet t-shirt contest. En wie kunnen dat dan beter vertolken als deze mannen zelf inderdaad... the smooth. He loves the groove. He loves the fuck. He loves that. Oh, en ik word daar zo blijven. Hè. Het eh, betekent gewoon niks meer en niks minder als eh, let the monkey out. Gewoon eh, even lekker uit je dak gaan. Laat hem er even uithangen. zoiets. En de rest mag je er helemaal bij denken. Oh, heerlijk. De wet t-shirt contest. Ja, en dat zie ik dan ook helemaal voor me. Let the monkey out. Heerlijk. Uh, ik kijk even naar de tijd. Het is kwart voor drie. En dan nodig ik jij <laughs> natuurlijk nu alvast uit. Ook voor het tweede uh, uur uh, vijfde lijn uh, afternoons. Maar dat zometeen pas. Oh. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for Never ever should have told Fergie van eh, Toto. En Toto die ken je natuurlijk van, eh, van Afrika en eh, Hold the Line. En deze komt dan uit een, vergeten hoekje, om dat zo maar te zeggen. hoor je gewoon hier tijdens de afternoons ook helemaal niks voor te doen. Gewoon lekker lang uitgenieten van jouw zondag. voor vele mensen de rustdag van de, van de week. Na nou, een week hard werken en je voorbereiden voor weer een nieuwe week wat gaat komen. Maar dat is dan allemaal pas weer morgen. En tot die tijd nog heel veel lekkere muziek hier op Radio 501. Onder andere deze dame. Maar die zijn we natuurlijk nog niet vergeten. Donna Summer, ze zit in mijn hart. En nu ook in jullie oortjes. En deel dat met iedereen. The rumor has it. Donald Summer uiteraard. En eh, omdat we haar nooit zullen vergeten, 2012 eh, het jaar dat ze eh, is overleden. Maar inderdaad, haar muziek, ja, die vergeten we natuurlijk niet. The rumor has it. En zo gaat het gerucht natuurlijk door. Maar Donald Summer is geen gerucht meer. Het is, mm, een legende. en die hoor je dan ook hier al. Ehm, over, over precies vijf minuten komt het reclameblokje. En dan nog ik bij deze uit om ook het tweede uur aanwezig te zijn van de Lane Afternoons. Tot, deze, tot die tijd deze plaats van Yellow Claw en Ronnie Flex. Mocromaniac nooit meer slapen. Ze het veel, drink weinig. Met de bitch, doe mijn ding veilig. Ups en downs, fuck around. Grote back, stand your ground. Herken die clowns, maar ik ken ze niet. En ik lach niet met mijn enemies. Zie me in de club, want ik slaap niet. Lig laag in de mollen van een Barbie. Los gaan, flessen poppen. Mannen zijn op stacks en blokken. Low life, je kan niet met me fokken. Pak shows, stekken koppen. Weer een clip, lijpen mokro. Check rewind, check hem slow-mo. Oude clip of nieuwe clip. Backstage, interview the shit. Wasted, it party en bullshit. Wij zijn hier, wij doen dit en doen dat, jij doet niks. In mijn hoed ben jij toerist. Mini baby, hoed rich. Laat je zien wat true is. In de club ben ik foolish. foolish. Deze dagen gaan we ons misdragen. Ik heb die glazen, een meisje mag niet gapen. Deze weken verbrand al je dekens. Ik gooi mijn wekker weg, want ik sneuvel en ik nees en won. Vecht op de weg naar huis, allermooiste visa. Hou wel van een feestje, dus ik pop een paar dingen. Dus ik doe whatever, ever geen morgen gisteren ben met jello klaar. Hoeren op mijn testicles, ben een body animal. Mijn leven is een festival. Ja, ik ben een leier, kom uit Leiden. Ik wil wonen in de club, ben me helemaal de golen. Gaan we feesten voor mijn rust, Deze dagen gaan we ons misdragen. Ik heb die glazen, een meisje mag niet gapen. Deze weken verbrand al je dekens. Ik gooi mijn wekker weg, want ik snevel en ik nees Studio Dit is Radio 501. Dan uw verkeersinformatie. Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek... <clears throat> Weg, wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van... 5. Moeite met lezen? Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie op het werk of in uw omgeving om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl.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 Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP Geef op Giro 3534. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. En zoals we net, en je bent eh, ingeschakeld in eh, het tweede uur van de 5 Lane Afternoons. ik heet jou natuurlijk wederom welkom. En dan mocht je net inschakelen, dan heet ik je nu van harte welkom bij eh, deel 2. En ik begin met deze plaat van de Blue Nile. En een echte eenas, vlieg hoor. Oh, ah, het is je lekker. Tinseltown in the Rain. Why did we ever come so far? natuurlijk. Eh, Tinseltown, In The Rain of the Blue Nile. Een echte one day hit wonder. En eh, ja, die had, je in de jaren 80 was het ook wel iets vrij unieks hoor. Als je dan één eh, hit maakte en daarmee wereldfaam veroverde. En daarna helemaal niks meer van je laat horen. Een eenmalig wapenfeitje, zoals dat dan genoemd wordt. Ik kreeg een bezoekje binnen via de bubblebox van BBB. En dan zou je vragen, wie is BBB? Nou, die moest gewoon even aan me denken. En ik moest ook aan BBB denken. En vandaar deze plaat. London Beat, I've been thinking about you. I've been thinking about you. Uh, speciaal aangevraagd door Triple B uit uh, eh, BBB. I've been thinking about you. Nou, eh, ik moest ook even aan jou denken. En vandaar ook deze plaat. Um, London Beat. Ja, ook een. nou, ik kan wel zeggen, ook een eendagsvlieg. Want naast deze plaat hebben ze wel een aantal andere platen gemaakt. Maar die hebben nog nooit zo hoog de hitparaden bereikt als deze plaat dan wel. In het jaartal 19. wat was het ook weer? 19. Nou, midden jaren negentig dus een beetje. Hè? Een beetje in die tijd. Vergeet me, ik word ook een jaartje ouder. En dan vergeet je wel eens die datum. En uh, noteringen. Zo gaat het dan. Hè? Vergeef het me. Dat is pop. We gaan eh, over naar onze buren uit Duitsland. Duitsland. En nummer You. how kom uit Duitsland en ik luister altijd naar Radio 501. Muziek van Johnny H. Jazz en Shadow Dreams. Johnny H. Jazz kennen wij natuurlijk ook van eh, eh, eh, I Don't Wanna Be A Hero. En dit was gewoon een ballet, oftewel een balladeer van deze meneer. Dat brengt mij bij de volgende plaat van ja, de heren van de item. En daar word ik altijd heel erg blij van als we die meneer gaan draaien. Het zijn allemaal jong. Een beetje begin uh, 20. En de muziek die ze maken, die heb je al eens vaker gehoord in deze show. En dan staan we dan gewoon ook weer eh, eh, bij stil. En dan worden we heel erg blij van. Zet uw schrap. Zet de muziek wat harder. Hier komt de Dutch M. Beetle. dirty boy, but now in jealous man. Told me left from right, but now you don't know who I am. Running to me now with that gun in your hand. met een heel hoog gehalte luchtgitaren eh, de lucht in. De Item en eh, de Dutch Elm Beetle. Oh, daar word ik zo blij van. En van deze man word ik ook blij. Het is, uh, het is mijn naamgenoot, uh, aangenaam John Legend. Let's get lifted. Got something new for you. But it hits you won't know what to do. Realize, let me move you. Don't need distance in the air. Just one taste will take you there. change the game. natuurlijk eh, zal je afvragen hoe deze meneer dan heet. Nou, dit is eh, Nick Capaldi en My Car Was Born To Ride. Nou, gelukkig maar, want eh, daar is die car uh, tenslotte van de ring voor gemaakt. Om een rondje te rijden. Hè? Of wat jij nu doet thuis, laat het even weten op de babbelbox. Misschien dat je wel helemaal los gaat op deze plaat. Zou zo maar kunnen. Harvey Mason Grooving You. Oftewel, zet hem maar even harder op. Doe maar, ga de buurtjes even pesten. En laat hun even horen dat je luistert naar 501. En daar eh, mag een dansje op eh, eh, gemaakt worden. Ja, ja, ja. Ik ga het zelf ook even doen namelijk. deze dames en heren toch elke keer weer voor, klaar, voor elkaar eh, maken hoor. Zirk Valentin en Stephanie Ondek. Wat een heerlijke plaat. En deze week eh, de hele week te, uh, bewonderen als de Radio 501 plaat voor je hoofd. En je komt keihard daar dan nou kan ik je vertellen. Gewoon een klap voor je hoofd. Bam, boem, bam, die zit. Net als deze plaat. Is ook, die zit ook wel lekker. Uh, luister eventjes naar Benjamin Herman en Sarah Sunbathing. Ik weet niet wat het inhoudt, maar als je daar naar luistert, dan, dan komt het wel goed hoor. Ja. Sarah Sunbathing dus. om eh, lekker bij weg te dromen. Om jouw kater eh, misschien wel weg te spoelen. Of om gewoon eventjes lekker te ontspannen. Want daar is het de slotverrekening zondagmiddag voor. En daarvoor luister je ook naar de afternoons hier op uh, eh, www.radio501.nl. Dit was dan de Sarah Sunbathing. En mocht je niet weten wat het inhoudt. Nou, dit is het dus gewoon geweest hè. Vier minuten totale ontspanning. Ik ben helemaal in een hele ik ben in een hele relaxte bui eh, gekomen. Ik ga zo meteen ook eh, genieten van de uh, eh, Vijfde Carousel. Want Chris die, die gaat dat vandaag waarnemen. Chris Thijsmans. en die gaat ons ook meenemen naar... Ja, naar een rustig oord, afgewisseld met wat muziek hier en daar. Hoe kan het ook anders? Het is een radioprogramma, dus daar hoort muziek bij, natuurlijk. Oh ja. En over muziek gesproken, de mannen van The Clash.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 Um, ehm, brengt mij bij de volgende plaat. Uh, ik luisterde afgelopen donderdagavond naar eh, het eh, programma van Rob de Greeuw. En die heeft dan uh, wekelijks zijn muziekalfabet. En die was afgelopen donderdag bij de letter I bland. Ik was helemaal vergeten te zeggen tegen hem dat je deze nog even moet draaien. Maar dan doe ik het nu wel hoor. James Ian en Fly Too High. Onder andere bekend van 17. De hele mooie balladeer, daar gaan we weer. Maar deze is ook heel erg fijn hoor. Ga lekker vliegen. Doe je oogjes dicht en zet de muziek wat harder. Fly Too High. Anonymous, autonomous will likely get the best of us, yeah. Before you disappear, if you can lend me half an ear, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember your name. Mm. So have another cigarette and help me to forget what Run too far. And if you don't believe me, you should see me when I'm ready to I lose my concentration with a new infatuation, I'm sure. You run. plaatje dan speciaal van eh, Rob de Greeuw. Aangenaam. Uh, zijn muziekalfabet bestond uit de letter I. En dan werd ik op de vingers getikt van Johnny. Dat klopt helemaal niet. Want James Ian, dat begint niet met een I. Nee, de achternaam begint met een I. Vind ik heel vreemd. Als ik het dan opzoek op internet of op een telefoonboek. Dan komt toch altijd eerst de achternaam. Dus hoe dat nou zit, daar ga ik zo meteen maar eens eventjes in conclaaf. maar niet alvorens wij eerst deze plaat gaan luisteren. En dat zou zomaar niet de laatste kunnen zijn. En dan groet ik jou en dan heet ik jou over twee weken weer een van harte welkom. Lights, old and gray. is Radio 501.